Eén persoon was op slag dood, de tweede overleed later in het ziekenhuis. Twee andere inzittenden raakten gewond, een van hen is er slecht aan toe. Dan het weer, af en toe regen, in het oosten kans op sneeuw. Minima tussen 2 graden aan de kust en min 4 in het noordoosten.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 And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Ooh, overdue. Give me some room. I'm coming through. Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your hands. Let's get dirty. I am still come. car looking like a crash dummy drove. My gear looked like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up.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 De studenten gooiden een ruit van de auto in en wierpen verfbommetjes. Het paar dat onderweg was naar een liefdadigheidsconcert bleef ongedierd. De hele avond voerden studenten strijd met de politie waarbij aan beide kanten tientallen gewonden zijn gevallen. 22 actievoerders zijn aangehouden. De betogers protesteerden tegen de gisteren aangenomen wet over de verhoging van het collegegeld. Dat wordt maximaal ruim 10.000 euro, drie keer zoveel als nu. In het centrum van Londen werden ruiten ingegooid van winkels en overheidsgebouwen. Ook werd de kerstboom op Trafalgar Square in brand gestoken. Voor het eerst is via Wikileaks een Amerikaans ambtsbericht naar buiten gekomen dat helemaal over Nederland gaat. Het is een verslag van een gesprek dat de Amerikaanse minister Clinton in juli vorig jaar had met haar collega Verhagen. Verhagen zegt erin onder meer dat hij ervan uitging dat Nederland op de een of andere manier in Afghanistan zou blijven. Hij zei er wel bij dat er binnen de Nederlandse regering meningsverschillen over bestonden die nog moesten worden opgelost. Ook de Servische medewerking aan het Joegoslavië-tribunaal kwam in het gesprek aan de orde. Verhagen was daar sceptisch over. De Servische leiders vond hij onbetrouwbaar. Van de tot nu toe uitgelekte, uitgelekte ambtsberichten werd Nederland er in enkele tientallen genoemd, maar dat was vaak niet meer dan in een enkel zinnetje. Bij een autoongeluk op de N201 bij Loosdrecht zijn twee mensen om het leven gekomen.